Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. RIVM-directeur Van Dissel denkt dat het gebruik van apps... bij de bestrijding van verspreiding van het coronavirus... een toegevoegde waarde kan hebben. In de Tweede Kamer zei hij dat als er meer wordt getest... en er gericht gebruik wordt gemaakt van apps... effectievere en meer gerichte maatregelen kunnen worden ingezet... dan de huidige algemene. De apps, waar gisteren ook premier Rutte en minister De Jonge over spraken... zouden makkelijker de contacten van een besmet iemand in kaart kunnen brengen. In het noordwesten van Italië is een verkeersbrug ingestort... over de grensrivier tussen Toscane en Ligurië. Er reed op dat moment een busje over de tweebaansbrug. De inzittenden zouden zijn gered. Bijna twee jaar geleden stortte in Genua, verder naar het noorden... een grote verkeersbrug in. Daarbij vielen 43 doden. Voor het eerst laten de ziekenhuisopnames in België een negatief netto aantal zien. Er zijn 524 mensen uit het ziekenhuis gegaan... terwijl er in een etmaal 487 met het coronavirus zijn opgenomen. Het aantal doden in België is toegenomen met 205. In totaal zijn er in het land 2240 mensen aan COVID-19 overleden. Het aantal patiënten op de intensive care nam met 16 toe tot 1276. Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland... het einde van hun middelbare schooltijd. Hoe dat gevierd gaat worden hangt volgens minister Slop af... van de corona-omstandigheden tegen die tijd. Met de landelijke slagingsdag heeft, geeft de minister gehoor aan een verzoek van scholieren. Voor leerlingen die nog niet geslaagd zijn of hun gemiddelde willen ophalen... komen vanaf 4 juni zogenoemde resultaatverbeteringstoetsen... waarmee scholieren de cijfers van maximaal twee vakken kunnen verbeteren. Die toetsen komen in de plaats van de normale herkansingen.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 the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah.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 claim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 I'm not trying to be a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

me one more time.

is a temple up in the hills. Your love is escaping away from the thrills. Your love is the center of my space and time. My body is aching for you to be mine, oh mine, oh mine. if you wanna be my lover. Mm, intense energy of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you. heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Beleef Dit is het ritme van Zandvoort. 嗯。